uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe strenger de stikstofregels, hoe groter de gevolgen voor boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving is in de stikstof- en klimaatregels gedoken... en zegt dat door de steeds strengere regels boerenbedrijven moeten verdwijnen om de natuur te beschermen speelt vooral in bepaalde provincies. Met name de stikstofgevoelige provincies. Dus dat is Brabant en Gelderland, Overijssel, Drenthe. En als u zegt grote gevolgen, dan betekent dat veel boerenbedrijven die daar weg moeten dan zul je zien dat er voor met name de open veehouderij en akkerbouw uiteindelijk weinig ruimte meer zal zijn. Volgens het planbureau moet een nieuw kabinet daar eerlijk over zijn tegen boeren. Overmorgen gaan die ook weer actie voeren tegen de stikstofplannen. Dat doen ze op het Malieveld in Den Haag. Een grote fout bij het testen voor toegang. Een man uit Amsterdam werd negatief getest en ging vervolgens tot de late uurtjes stappen. Maar gisterochtend werd hij gebeld en hoorde hij dat zijn testuitslag verkeerd was ingevoerd en hij toch corona heeft. En ook steeds meer bezoekers van de Aspen Valley in Enschede krijgen een positieve test terug. De teller van die discotheek staat nu op 165 besmettingen. De Britten kunnen bijna gaan uitkijken naar Freedom Day. Het lijkt erop dat Engeland binnenkort alsnog gaat versoepelen. Was eerder al een plan, maar toen liepen de coronabesmettingen ineens toch weer op en werd de boel uitgesteld. Het gaat nu nog steeds niet echt goed met de besmettingen, maar premier Johnson wil de versoepelingen niet langer uitstellen. 19 juli is het zover het kwam gisteren met bakken uit de lucht. Vooral in het oosten en zuiden ging het flink tekeer. Zoals in het Limburgse Brunsum. Half twee begon het, hè? Half twee, kwart voor twee, Half twee begon het dus eh, ja, te regenen. Toen begon het ineens heel hard te hagelen. En mhm. toen kwam dus echt een stortbui. Nou, en dan zie je dus het water zie je gewoon stijgen. De putten die kunnen het gewoon niet aan. En ook in Drenthe bleef het maar regenen, zag deze vrouw in Havelte. Haar kinderen speelden de hele middag in hun ondergelopen straat. Die zijn dus net zo net als de kinderen. Ik waag me niet verder dan tot hier onder de carport. Ik heb geen zin om nat te worden. <laughs> Mooi hè? Geweldig. We zien zien, wat een water. Het weer bewolkt, af en toe ook wat regen, maar niks zoals afgelopen weekend. Later op de dag ook nog wat zon en het wordt vandaag een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer langzaam over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen eh, de afrit AMC en Aalsmeer.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 een van de meest professionele gijzelsoftwarebendes ter wereld. Ze eisen 70 miljoen dollar om alle bestanden weer vrij te geven. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert een nieuw kabinet per gebied te kijken naar maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen. Dat zou tot een doelgerichter en duidelijker beleid leiden. En vanaf vandaag rijden ook alle nachttreinen weer. Door de coronamaatregelen reden lange tijd geen treinen in de nacht, onder meer op de uitgaanstrajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort en Nijmegen-Utrecht. Het weer nog bewolkt.